her skirt. home. They got some cooking to do Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ah, ah, ah. Ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Once.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 sister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 the rest. turn It's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts, I have seen rings of smoke through the trees.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 It's so 你们。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 this old van Zandvoort, op 106.9 FM. You fucking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 Werkgevers en vakcentrales in de Stichting van de Arbeid zijn het bijna helemaal eens over verhoging van de AOW e en de pensioenleeftijd. Volgens het akkoord gaan de AOW e en de pensioenleeftijd in 2020 naar 66 jaar. Maar blijft het mogelijk om met 65 AOW e te ontvangen. Wel is de uitkering dan lager. Verwacht wordt dat het akkoord morgenmiddag in het cer in Den Haag kan worden ondertekend als de laatste puntjes op de i zijn gezet. Werkgevers en werknemersorganisaties hopen dat zo'n breed gedragen akkoord zal worden omarmd door het nieuwe kabinet. De top van spoorbeheerder ProRail wordt gekort op de bonus over het afgelopen jaar. De Raad van Commissarissen heeft dat besloten vanwege de problemen in december. Het treinverkeer werd toen vijf dagen ontregeld door sneeuwbuien. Niet alleen de directie, maar ook andere topmanagers van ProRail worden daarom op hun bonus van vorig jaar gekort. Met ingang van dit jaar is de regeling aangepast en zijn de voorwaarden aangescherpt. De A27 is tussen het knooppunt Eemnes en Beeldhoven afgesloten... nadat een vrachtwagen een container met hout had verloren. Alle rijbanen richting het zuiden zijn afgesloten en ook de vluchtstrook is geblokkeerd. Geprobeerd wordt om één rijstrook vrij te maken, maar dat gaat nog wel even duren, zegt het KLPD. De ANWB spreekt van een enorme ravage. Het ongeluk gebeurde rond kwart over één. Verkeer wordt geadviseerd om via de A1 en de A28 te rijden. Al voor het ongeluk was het erg druk door vakantieverkeer uit Duitsland. In Parijs heeft de Italiaanse Francesca Schiavone als eerste de finale bereikt van Roland Garros. In de halve eindstrijd gaf haar tegenstandster, de Russin Elena Dementieva, na de eerste set op. Schiavone had die set gewonnen met 7-6. In de finale ontmoet Schiavone de winnares van de partij tussen Australische Samantha Stozer en de Servische Jelena Jankovic. Het weer. In het hele land is het zonnig, ook morgen veel zon, bij een graad of 20. Zaterdag blijft het ook zonnig en wordt het nog iets warmer. Dit was het.